Iedereen kan zeven maanden na zijn laatste prik een extra coronaprik krijgen. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Mensen onder de 60 zijn vanaf januari aan de beurt. En daarom zijn er een hoop extra prikkers nodig. Dan gaat het over de defensie, dan gaat het over medische studenten... dan gaat het over de zorg die komt helpen prikken. En daarmee lukt het om per week die 700.000 prikken te zetten... die nodig zijn om iedereen in zijn zevende eh, maand te kunnen eh, vaccineren. President Biden heeft hoestend een persconferentie gegeven. Journalisten vroegen of het wel goed met hem ging. Volgens Biden heeft hij geen corona. Hij wordt elke dag getest. Maar hij is verkouden geworden door het geknuffel van zijn kleinzoon. En met pakjesavond voor de deur was dit de dag dat basisschoolkinderen in Nederland de Sint verwelkomden op school. Als je geluk had tenminste en niet in quarantaine zat thuis. Deze kids in Zeeland zagen, opmerkzaam als ze zijn... na al die weken Sinterklaasje nou kijken... wel iets aan de school Hij, hij had uh, mooiere kleren dan ik dacht dat hij had. Er zaten eerst wat weiniger krulletjes in en nu wat meer. Dat is wel apart. Heeft hij gewoon een andere baard gekregen? Ik denk het wel. Ja, maar of het antwoord van deze duidelijke hulpzint nu zo bevredigend is? Heeft u een andere shampoo? Nee, nee, nee. Geen andere shampoo, maar gewoon een andere kapper. Dus vandaar andere krullen. Het weer. Vanavond wordt het droog in het noorden. In het zuiden blijft het regenen. Het koelt af naar 4 graden. Morgen regenachtig en een graad of 5. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad Overdorp en Knoop het Rotterpolderplein... een kwartier vertraging door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht.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 aflevering van See It op jouw CWM Zandvoort. DJ JK, DJ Dion Sydney. Twee uur lang. Party time. Met nu DJ Dion Sydney in de mix. Love on the table. Watching you move me in silence. The touch of an angel. I'm too afraid this deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Pull me in closer. 行行行。 já vu. five, six, seven, eight, and back. Adelaide. so good. somewhat of a trance. I no longer have control. I'm a slave to the rhythm. I'm a servant to the sound. But with every breath I take, I get a sensation of joy. And all around the room, I see people like me dancing in a state of bliss. The music's got them and they can't resist. They sweat from their faces as they bathe in the light. The message is clear. Everything's gonna be alright. I'm alive again. Lord See It in the House. Behind the Wheels of Steel, DJ Dion Sydney. En straks, na tienen, gewoon een uur lang, DJ JK. Hier ook live in de mix. En voor de shout-outs kun je altijd terecht natuurlijk. Is hier een berichtje binnenkomen van Melissa. En Melissa zegt, oh, wat gaat mijn vrijdagavond hard. Is zit hier gezellig eh, met eh, vier vriendinnen binnen. Mag dat wel? Het is in ieder geval gezellig. Een flesje rosé erbij. En groetjes aan DJ Dion Sydney. Ik zie hier een berichtje binnenkomen van Kim. En Kim zegt... Joh, wat gaat die Dennis lekker. Kan het nog wat harder? Naar die plaats van David Ketta. En ik zie hier ook een berichtje binnenkomen van Timo. En Timo zegt... Oh, twee uur lang, dat is nog veel te kort. Kunnen jullie nog een uurtje doen? Nou, we nemen het in overweging. Nu door met DJ Dion Sydney. sunshine when she sunshine. got me feeling like this. And ooh, love something I can't resist. Ah. You're gonna make me faint, I like it. Ah, let's get it on now, let's get it on now. Ooh, la, ooh, la. When I see you dancing, I'm like, ooh, la, ooh, la, ooh, la, ooh, la. You were looking fancy, I'm like, ooh, la, ooh, la, ooh, la, ooh, la. You got it going on, you got it going on, oh yeah. Let's get it on now, let's get it on now. Give me that ooh, la, ooh, la. Yeah, hola, siempre Sydney. Gaat heel diep hoor. Een waar dieptepunt. Zometeen, na het nieuws, weer verkeer. Wat 10 uur. Nog een uur lang See It Sessions op jouw CFM antwoord. En dan een uur lang DJ JK in de mix. Hou hier.